Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De NAM is niet meer van plan om mee te gaan betalen aan het herstel in het aardbevingsgebied in Groningen. Nu de gaskraan dicht is, blijft de geldkraan ook dicht. En dat is volgens de NAM het gevolg van een afspraak uit 2018, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Toen eh, is, is gezegd dat eh, voor de komende jaren eh, de NAM eerst 75 miljoen zou betalen tot aan 2020 en daarna 25 miljoen per jaar. Om dus bij te dragen aan Groningen of voor het herstel. En toen was nog het idee dat de gaswinning tot 2030 door zou gaan. Maar die gaswinning is eerder gestopt, vorig jaar al. Ehm, en sindsdien ja, betaalt de NAM dus niet meer. Het provinciebestuur in Groningen noemt het heel treurig dat de NAM niet meer wil meebetalen. Het blijft onrustig in Mozambique. Daar waren vorige maand verkiezingen, maar veel mensen denken dat de uitslag is vervalst. De oppositie heeft mensen opgeroepen om nu de straat op te gaan. En bij die demonstratie zijn al minstens 30 mensen om het leven gekomen. Een griezelige vondst dan op de luchthaven in Lima in Peru. Daar droeg een man honderden levende vogelspinnen bij zich. En hij had die in zakjes op zijn lichaam geplakt. Was nog niet alles. Hij probeerde ook meer dan 100.000 poten mee te smokkelen. Ja, het is eh, precies 60 jaar geleden dat een van de beste voetballers ooit debuteerde in de eredivisie. Het gaat om Johan Cruijff. Dat was op 15 november 1964. Ajax speelde toen uit bij het Groningse GVAV. En ETV Noord blikt daar nu op terug. Onder meer met een fragment uit 2015, waarin Cruijff zelf terugkijkt op die wedstrijd. En hij herinnerde zich nog twee dingen. Eén is dus eh, het doelpunt wat ik maakte, ofschoon we dus eh, verloren hadden. Maar ja, het eerste doelpunt in de eerste, in de eerste helft is het eerste doelpunt in het eerste helft. En en, eh, en op een gegeven moment dat ik een kolen moest nemen. En ik wist dat ik een kolen niet vol kon krijgen. Want ik had helemaal de kracht niet. Ik weet allemaal nog weet, joh. Ja, dat, dat zijn dingen die vergeet je nooit. Ja, en uit krantenartikelen uit die tijd blijkt dat Cruijff toen nog niet zo wereldberoemd was. Want het parool in de Volkskrant schreven zijn naam in het wedstrijdverslag nog met een K.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 When you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. I'll place within my heart Never been so close to you And if you want me to Hang around and I'll never let go I'll give you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me If it should all come true, I'll give my heart to you. To keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view, I see my love lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are all I want and you are all I need. me by the hand because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight you make everything alright When you hold and you squeeze me tight I'll do anything for you You'll do anything for me I'll do anything for you Keep on telling me, keep on using me I'll do anything for you You'll do anything for me I'll do anything for you Keep on using me, keep on using me I'll do anything for you You'll do just recall looking at the photographs and the way you mambo, fiesta forever.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 Tjebbe van Oosterbrugge is vanochtend door koning Willem-Alexander beëdigd... als nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij is de vervanger van zijn NSC-partijgenoot Volkert Itzinga. Die stapte op na kritiek uit de Tweede Kamer... over het niet openbaren van zijn zakelijke belangen. Het blijft onrustig in Mozambique na de verkiezingen van begin vorige maand. Bij demonstraties tegen de uitslag zijn al zeker 30 mensen omgekomen. Volgens de demonstranten zijn de verkiezingen oneerlijk verlopen. Het treinverkeer in het midden van het land rijdt weer volgens de dienstregeling. Van 6 tot 9 uur vanochtend reden er geen treinen... door een staking van de verkeersleiding van ProRail in Utrecht en Amersfoort. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 11. whispering words to melt everyone, but you stay so.